Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. John Lennon komt niet vervroegd vrij uit de gevangenis. Mark David Chapman had voor de achtste keer een verzoek tot vrijlating ingediend, maar het werd afgewezen. De beslissing werd genomen door een speciale commissie in New York. De leden concluderen dat Chapman na vrijlating niet zou leven zonder weer wetten te overtreden. Chapman schoot de ex-Beatle op 8 december 1980 in New York dood... Sinds 2000 mag de nu 59-jarige Chapman elke twee jaar een verzoek tot vrijlating indienen. Terreurgroep IS moet verslagen worden en de intolerantie, de haat en het geweld moeten worden uitgebannen. Dat zegt de VN-veiligheidsraad in reactie op de moord op de Amerikaanse journalist James Foley. De raad spreekt van een laffe moord. De leden noemen het incident een tragische herinnering aan het feit dat journalisten in Syrië meer en meer in gevaar zijn. Ze zeggen dat het laat zien hoe wreed de strijders van IS zijn. Frankrijk heeft twee meisjes van 15 en 17 opgepakt... die van plan waren zich aan te sluiten bij jihadisten in het buitenland. Het is niet duidelijk naar welk land ze wilden en hoe concreet hun plannen waren. Ook is verder weinig bekendgemaakt over de achtergrond van de meisjes. Het enige wat duidelijk is, is dat ze uit de steden Tarb en Lyon komen... en dat ze contact met elkaar hadden. De meisjes werden in de gaten gehouden door de Franse Veiligheidsdienst. Frankrijk loopt in Europa voorop als het gaat om de aanpak van mensen die willen meedoen aan de islamitische strijd in Syrië en Irak. In Frankrijk wonen zo'n 5 miljoen moslims. Het land is bezorgd over de bereidheid van moslimjongeren om zich bij jihadisten aan te sluiten.